Levi van Eck met het NOS-journaal. Jos Brecht, de hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft in 1985 een proeftijd van twee jaar opgelegd gekregen... wegens ontucht met twee jongens van tien. De jongens deden mee aan een speurtocht in de gemeente Nut... blijkt uit een inschrijving bij de rechtbank uit 1985. De politie zegt steeds alleen te weten dat de zaak tegen Brecht geseponeerd is. Hoewel er sluitend bewijs was dat hij ontucht pleegde besloot het OM Brecht niet te vervolgen als hij twee jaar lang niet opnieuw de fout in zou gaan. In het oosten van Congo is een arts in het ziekenhuis opgenomen met verschijnselen van ebola. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat het om de eerste besmetting in de regio die vanwege rebellenstrijd erg onveilig is. Dat maakt het werk van hulpverleners gevaarlijk en mensen kunnen daar minder makkelijk worden ingeënt tegen ebola. De bijna 100 mensen met wie de arts contact heeft gehad worden gevaccineerd. Sinds de uitbraak van ebola in Congo zijn 63 mensen aan de ziekte overleden. Zo'n 40 Chinese demonstranten zijn spoorloos verdwenen na een inval van de oproerpolitie in aanloop naar een protest. De studenten waren van plan actie te voeren voor meer rechten voor fabrieksarbeiders. De groep verbleef in een appartement in het zuiden van China toen de politie daar vanmorgen binnenviel. Sindsdien is er niets meer van hen vernomen. Al langer is in de regio een beroep op betere arbeidsvoorwaarden maar dat wordt door de Chinese autoriteiten streng op gereageerd. Zo werden fabrieksarbeiders die zich willen verenigen in een vakbond ontslagen. Uit een hotel in de Egyptische badplaats Hurghada zijn ruim 300 vakantiegangers geëvacueerd, ook die Nederlanders. In het Vijfsterrenhotel is een Brits echtpaar overleden, waaraan is nog onduidelijk. Maar de reisorganisatie heeft twijfels over de veiligheid en heeft al zijn reizigers ergens anders ondergebracht.